Nederland en ook de andere lidstaten moeten de wegvallende contributie van het Verenigd Koninkrijk opvangen. En Nederland is honderden miljoenen kwijt aan extra kosten aan de buitengrens voor bijvoorbeeld douane en controles door de Voedsel- en Warenautoriteit. In Duitsland ligt een groot deel van het treinverkeer plat. Spoorvervoerder Deutsche Bahn zegt dat er in het hele land geen doorgaande treinen rijden. Ook het regionale treinverkeer ligt voor een deel stil. En dat geldt ook voor de internationale treinen. Het treinpersoneel staakt omdat onderhandelingen over de CAO zijn vastgelopen. Het Duitse treinpersoneel zegt dat er rond deze tijd weer wordt gereden. Maar de verwachting is dat het treinverkeer pas in de middag weer normaal is. Bij verschillende aanvallen in Afghanistan zijn in totaal zeker 22 politieagenten om het leven gekomen. In het westen deed de Taliban een aanval op een controlepost. Tien agenten kwamen daar om het leven. Twee werden meegenomen als gijzelaars. Ook bij aanvallen in het noordwesten van Afghanistan kwamen politiemensen om. De Taliban voert aanhoudend aanvallen en aanslagen uit op controleposten in Afghanistan. Gemiddeld komen daarbij per dag 35 politiemensen en militairen om het leven. In Hogeveen zijn vannacht zeker drie auto's in vlammen opgegaan. Aan het begin van de nacht rukte de brandweer uit voor een bedrijfsauto die in brand stond. En een paar uur later stonden twee andere auto's in brand. De politie houdt rekening met opzet. In Hogeveen gaan vaker auto's in vlammen op. Zo waren er in augustus drie autobranden in een week. Het weer verspreidt over het land buien, soms met hagel. Het gaat flink waaien en in het Waddengebied kunnen zware windstoten voorkomen. Het wordt zo'n 7 graden. Morgen wisselen bewolkt, vrijwel droog en opnieuw graad of 7. Vanaf woensdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Kropend Muidenberg en Hilversum Noord... 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum Noord en Kropend Muidenberg... 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de a A10, eh, Koenplein richting de Nieuwe Meer, door een ongeluk.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 understand this happiness is at hand. If a carol could rhyme and make the darkness shine, let's celebrate with a chime. look here. I can see the point of having a real swinging joint with a plenty of happy faces filling the air. Can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring and make the whole world sing. Let's unite the whole world at Christmas time. I can not see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces. Feeling the air. But look, can we learn to love? so we don't have to worry. No hate, all good. All sisters and brothers. If a bell could ring, that make the whole world sing. Let's unite the whole wide world at Christmas time.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 Gosh, oh, gee. Madrid. stuur jullie allemaal fijne dagen en...